Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. FC Den Bosch maakt excuses voor de verklaring die gisteren werd uitgegeven... na het racisme van supporters tegen Excelsior-speler Morera. De voetbalclub zei toen dat er geen sprake was van racisme... maar van kraaiengeluiden. Nu noemt de club dat een blunder. De racistische supporters worden met camerabeelden opgespoord... en krijgen een stadionverbod. Ook het Openbaar Ministerie en de politie doen onderzoek. De Pakistan die dreigde met een aanslag op PVV-leider Wilders... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Tegen de man was 6 jaar cel geëist. Volgens de rechtbank in Den Haag is Unite I schuldig aan het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. De rechter zegt dat I de vrijheid van meningsuiting in Nederland in gevaar wilde brengen. De verdachte wilde volgens hem een moord plegen in het parlementsgebouw in het hart van de democratie. De Pakistan reisde vorig jaar augustus van Frankrijk naar Den Haag... en werd opgepakt op het Centraal Station. Pensioenregelingen worden ondersteund door rammelende IT-systemen. Daardoor kunnen pensioenen elke maand honderden euro's te laag of te hoog uitvallen. Dat zeggen betrokkenen tegen Nieuwsuur en Investico. Dat is een platform voor onderzoeksjournalistiek. Vorig jaar constateerde de Nederlandse bank al dat verouderde software leidt tot grotere risico's en fouten in de berekening van pensioenen. Bij een internationale politieactie is een bende opgerold... die handelde in archeologische voorwerpen. Er zijn 23 verdachten opgepakt, zo'n 100 doorzoekingen gedaan... en ongeveer 10.000 voorwerpen in beslag genomen. De bende sloeg toe op archeologische vindplaatsen in Zuid-Italië. Daar werden beeldjes en aardewerk uit het oude Griekenland... en het Romeinse Rijk buitgemaakt. De verdachten komen onder meer uit Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het weer, vanavond en vannacht wordt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog. Morgenochtend wordt het ook in het noorden droog. Het wordt morgen 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan veel dagelijkse files die tussen de 5 en 10 minuten vertraging veroorzaken. Meer oponthoud is er op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Zaanstad... Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart een kwartier vertraging. Op de N201 van Uithoorn naar Zandvoort is het druk tussen de aansluiting met de A4 en Hoofddorp. Daar heb je 20 minuten op onthoud. En een kwartiertijdverlies op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar tussen Krommenie West en Uitgeest.